Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Minister Schippers zal niet toestaan dat ouders moeten bijbetalen voor de tandartsbehandeling van hun kinderen. Als dat toch gebeurt, stopt ze het experiment met vrije tandartstarieven. Sinds 1 januari mogen tandartsen zelf hun tarieven vaststellen. Dat leidt in veel gevallen tot hogere prijzen en Schippers vindt dat ontoelaatbaar. De jaarlijkse Arondeus-lezing van de provincie Noord-Holland dreigt opnieuw niet door te gaan... De beoogde spreker, trendwatcher René Boender, ziet er vanaf vanwege de politieke ophef die is ontstaan. De PVV noemde Boender een graaier omdat hij te veel geld zou vragen voor de lezing. Boender heeft bovendien twee anonieme dreigtelefoontjes gekregen. Vorig jaar ging de Arondeus-lezing niet door omdat historicus Thomas von der Dunk een te politiek verhaal van zou hebben gemaakt. Twee van de vier Amerikaanse mariniers die op een video plassen op de lijken van Taliban-strijders zijn geïdentificeerd. Een anonieme functionaris heeft dat verklaard tegenover de BBC. De militairen zijn naar verluid in september teruggekeerd uit Afghanistan. De Amerikaanse ministers Clinton en Panetta hebben de actie van de mariniers scherp veroordeeld. Een rechter in Amerika heeft Natalie Holloway juridisch doodverklaard. Daarmee komt een eind aan het onderzoek naar de verdwijning van de tiener. Ze werd in 2005 op Aruba voor het laatst gezien met Joran van der Sloot en twee andere jongens. Natalie's vader wilde de doodverklaring omdat dan het verzekeringsgeld vrijkomt dat kan worden gebruikt voor de studie van de broer van Nathalie. Bij de rechtbank in Lelystad is een Italiaan opgepakt die een levenslange gevangenisstraf moet uitzitten. Hij wordt in Italië gezocht voor een dubbele moord. De man werd opgepakt toen hij in Lelystad moest terechtstaan voor uitkeringsfraude. De Italiaan woonde in Almere. Hij wordt binnen een paar dagen uitgeleverd aan Italië. Het weer, vannacht nu en dan een bui ongeveer 3 graden. Overdag wisselend bewolkt en ongeveer 8 graden. Door de stevige noordwestenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal.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 can't look in her eyes She's out of my league Just a fool to believe I have anything she needs She's like the wind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

To plead my case No obvious to send me into outer space Yeah. will you listen to my song? if only I give you one last chance with the devil.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 So with bread. touch Yo, me, I'm so young, I'm crazy. I can't see the sunshine no more. really feel it's time I know she'd tell you I'm the one for her Cause she said I blow her mind The girl is mine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 tired London slows When I dream tonight I'll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 过去。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 un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un champ de plaie, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait